Die eerst zijn met het NOS-journaal. Het kabinet wil de ministerraad. De maximumstraf voor mensensmokkel gaat omhoog om smokkelaars af te schrikken... die nu misbruik maken van de toenemende stroom vluchtelingen. De straf gaat van vier naar zes jaar. Op een informatiebijeenkomst in Rotterdam-Beverwaard... hebben boze mensen geëist dat er geen asielzoekers komen... Er zijn plannen om in de wijk maximaal vijf jaar lang zo'n 600 asielzoekers op te vangen. Na de bijeenkomst gooide een groepje mensen met stenen naar de politie. Daarna trokken ze naar een benzinestation in de buurt waar ze één of twee politieauto's vernielden. Er zijn drie mensen opgepakt. De Gouden Televisiering voor het beste televisieprogramma van het jaar is gewonnen door Syndroom. De vijftigste ring werd uitgereikt aan maker Johnny de Mol op het televiseergala in Carré in Amsterdam. Is een dankwoord zei de Mol dat het programma over en met verstandelijke gehandicapten wordt gemaakt met liefde, respect en humor. Het zijn zaken die volgens hem de laatste tijd ver te zoeken zijn in de maatschappij. Zijn tante Linda de Mol kreeg een televisier Oeuvre Award. Alleen Mies Bouwman en Willem Duis kregen er eerder eentje. Er is extra aandacht nodig voor het financieel beheer van ProRail. Dat zeggen inspecteurs van het ministerie van Financiën... die onderzoek gedaan hebben naar de problemen bij het bedrijf. Volgens de inspecteurs kost het financieel binnenbeheer de komende tijd nog veel inspanningen van ProRail en meer aandacht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bij Air France hoeven geen banen en routes te worden geschrapt als de vakbonden ja zeggen tegen versobering van de arbeidsvoorwaarden. Dat heeft het bestuur van Air France gezegd. Vorige week maakte de maatschappij bekend dat er 2900 banen worden geschrapt en routes worden opgedoekt.